Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NWS op 3. Steeds meer mensen wensen elkaar gelukkig nieuw haar. Want het aantal haartransplantaties is behoorlijk toegenomen sinds het begin van de coronacrisis. Onze eigen collega Jeroen Gortworst liet vorig jaar zijn koep ook een beetje aanvullen. Omdat ik gewoon helemaal gek werd van de inhammen die eigenlijk steeds groter werden. Vanaf mijn 22e begonnen de inhammen nou ja, eigenlijk te groeien. Ja, het haar begon dus af te nemen. En vanaf dat moment ging het al door mijn hoofd spoken dat ik dacht dat is altijd een oplossing. En toen dacht ik, ik moet het doen. Hij is dus lang niet de enige. Vorig jaar waren er zo'n 7.500 behandelingen in ons land een jaar eerder nog 5000. De belangrijkste reden volgens de artsen... Ja, omdat ze nu thuis werken eh, en niet naar het buitenland kunnen, kunnen vliegen. Want veel van die transplantaties vinden normaal gesproken in Turkije plaats. Dat ging vorig jaar wat lastiger. En mensen vinden het minder erg om met wat korstjes op hun hoofd thuis te zitten dan op hun werk. De gegevens van honderdduizenden mensen die een kaartje hebben geboekt voor een dierentuin of pretpark liggen op straat. Dat komt doordat het reserveringssysteem Ticketcounter is gehackt. De adressen en IBANs zijn online te koop. De directeur van Ticketcounter zegt te worden afgeperst door de hackers. Ze willen 7 bitcoins van hem, dat is zo'n 300.000 euro. Ruim 1700 Nederlandse vrouwen klagen de fabrikant van een sterilisatiemiddel aan. Ze hebben een veertje laten plaatsen dat hun eileiders dicht zou moeten laten groeien. Maar dat zorgt volgens de vrouw voor problemen. Het ding kan organen doorboren en ze hebben klachten als chronische vermoeidheid en concentratieverlies. En bij het eiland Sint Maarten heeft een peperduur jacht, een enorme boot van 90 miljoen euro, een aanlegstijger aan gruzelementen gevaren. Veel mensen zagen het 77 meter lange gevaarte langzaam op de steiger afkomen... en pakten hun telefoon erbij om te filmen. Oh, de eigenaar van het jacht zegt dat dat kwam door een computerprobleem. Daardoor was de boot onbestuurbaar. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht kan het mistig worden. De temperatuur daalt tot iets onder nul. Morgen best wat zon en tussen de 9 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer momenteel prima doorrijden. Maar één uitzondering is de A6 van Muiden naar Lelystad. Want daar heb je nog 20 minuten vertraging tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad. Het komt door de nasleep van een ongeluk, want de weg is inmiddels wel weer helemaal vrij.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 Maar dit is het origineel. Eddie Rabbit en Driving My Life Away. Hartelijk welkom. Dit is weer de Nashville Radio Show. We zijn weer twee uur lang eh, bij je met Bluegrass, Country, Americana en Folk. En also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Zoals gebruikelijk is de tweede plaat een Bluegrass plaat. Het is wel een band die eh, een mengeling maakt van blues, folk, Americana en Bluegrass. En dat is typerend voor de muziek van deze formatie uit St. Louis. Dit is One Way Traffic en Tendencies. I got a tendency to when I get to feeling low. I let people way Traffic en Pretendencies. We gaan naar onze digitale brievenbussen, want ook de afgelopen week hebben we heel veel nieuwe muziek binnengekregen op info.nl. We gaan eerst naar Amerika toe. Dat doen we met een zangeres die eh, al vaker muziek aan ons heeft gestuurd. En, uh, ze maakt eigenlijk normaal gesproken best wel stevige nummers, maar eh, nu is het een hele mooie ballad. Dit is Jessica Lynn Whitty en Don't Fall Out of Love With Me Just Yet. where this is going. It could be too soon to tell. There's no need for excuses, cause the truth is that I can just be myself. they say. Well, maybe I'm just jaded. mooie bellen, toch? Jessica Linwithy en Don't Fall Out of Love With Me Just Yet. We gaan naar 1991, want ja, bij de Nashville Radio Show gaan we af en toe ook een beetje terug in de tijd. Het is niet de oudste plaat deze keer in de show, daarvoor gaan we veel langer terug. Maar dan more, moet je gewoon lekker blijven luisteren. Nu is het eerst 1991, muziek van Alan Jackson. Hij ontving voor dit liefdesliedje een ACMA Award voor Single of the Year. En dat werd de tweede nummer 1 hit voor hem in Amerika. Dit is Don't Rock the Jukebox. Don't rock jukebox. Wanna hear some Jones? Cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox. Play me a country song. Before you drop that quarter, keep one thing in mind. Got a hard broke hillbilly standing here in line. I've been down and lonely ever since she left. Before you punch that number, could I make one request? Don't rock the jukebox. Wanna hear some Jones? Cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox, play me a country song. ain't got nothing against rock and roll. But when your heart's been broken, you need a song that's slow. There ain't nothing like a steel guitar down a memory. Before you spend your money, babe, play a song for me. And don't rock the jukebox. Wanna hear your do Cause my heart ain't ready For the Rolling Stone I don't feel like rocking Since my baby's gone So don't rock the jukebox Play me a country song You don't rock the jukebox Play me a country song We're playing country up in here, and we're proud of it. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. Sure. Een zoete liedje. Sugar van Jennifer Nettles. En goh, wat houdt toch van de stem van deze vrouw. We gaan wat nieuwe muziek voor jullie draaien van Dallas Moore. In april komt zijn nieuwe album uit... waarvan hij alle nummers binnen drie weken schreef. Nou, vind ik heel knap. En op dat album met de gelijknamige titel staat ook dit nummer. Dit is The Rain. The laugh. een nieuwe single van Dallas Moore en die heet The Rain. Het is weer tijd geworden voor een nieuwe maandartiest en dat is geworden Tanja Tucker. Tanja Denise Tucker, geboren op 10 oktober 1958 in Wilcox, Arizona. Ze werd ontdekt door Mel Tillis, de vader van Pam Tillis. En in 1969 verhuisde de familie naar Henderson, Nevada. En daar trad Tanja regelmatig op. Even later nam ze een demo op dat de aandacht trok van Dolores Fuller... die onder andere voor artiesten als Elvis en Peggy Lee nummers schreef. En een demo aan producer Bill Sherrell liet horen. Hij was onder de indruk en gaf Tanja een contract bij Columbia Records in de eerste instantie was de bedoeling dat Tanja de happiest girl in the whole USA zou gaan opnemen. Maar ze koos zelf in 1972, toen ze 13 jaar oud was, voor dit nummer. En dit zou volgens mij wel de meest bekende nummer van Tanja Tucker gaan worden. Dit is Delta Dawn. Dit is de Nashville Maandartiest. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? When did I hear you say he was meeting you here today? To take you to his mansion in the sky. She's 41 and her daddy still calls her baby. And all the folks round Brownsville say she's crazy. Cause she walks made me be a faded rose from days gone by. And did I hear you say he was meeting you here today? To take you to his mansion in the sky. Till dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? to take you to this mansion in the sky. Delta dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say he was meeting you here today? En in het tweede uur hoor je natuurlijk ook nog muziek van haar voorbij komen. En heb je nu zelf een favoriet nummer van haar? Laat het dan ons weten. Info Dat is ons e-mailadres. In het tweede uur hoor je ook nog muziek van haar. We gaan nu naar 2019. Een album die ik vrij recent eh, vond. Van de formatie Fairground Saints. Sommige country acts breken niet door terwijl je dat wel zou verwachten. Alhoewel ze voor onder andere Scuddy McCreary en vele anderen als een support act hebben opgetreden... blijft het grote succes nog uit voor dit trio uit Santa Barbara.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 country girl. Kom maar dichterbij, grijp het moment. alle vind ik jou niet de knapste bent. Maakt me niet uit wat je bent. De droom van elke country girl. De droom van elke country girl. De droom van elke country girl. Vlaamstalige countrymuziek hier bij de National Radio Show. En dat deden we met Laura Lins. Vlaamstalige versie van Lisa McHugh's Country Girl. Ze wil iedereen weer aan het line dansen krijgen en eh, volgens mij gaat dat met dit nummer best wel lukken. Wat lekker aanstekelijk. We gaan een verzoekje voor jullie wegdraaien. Ik kreeg een berichtje van Greg Brooks uit Swindon, Engeland. En hij vroeg of we wat muziek van Helle Kearns wilden draaien. Ze heeft vrij recent een debuut-EP uitgebracht en dat album heet Finally. En daarvan ga je luisteren naar Pick Me Up. been a long week Work nine to five plus overtime and I barely Made it to Friday but now I'm finally free to do Whatever I want and if it's up to me, well it's you With your headlights in my front lawn, I just need a little pick-me-up So come pick me up We can hit the liquor store, spend 23 bucks Get drunk on cheap champagne forget about the world while we listen to the rain. I'm in need of some TLC, and the only way I want with your lips all over me. Tell me what you're waiting for. I'll be waiting on the front porch for you to pick me I need a little pick me up. Too busy making out to jump in. just need a little pick me up. Come on over and pick me up. Baby, don't keep me waiting. dat was Hellegerns op verzoek van Craig Brooks. En joh, daar pik mee op. We gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Zagreb in Kroatië... met Amerikanen van de formatie Kensington Lima. In 2018 brachten zij hun debuutalbum mee uit. En er wordt hard gewerkt aan nummers voor hun tweede album. Je gaat nu luisteren naar de nieuwe single en die heet Stay Bright... Kensington, Lima. En die heette Stay Bright. En ja, we hoorden toen dus straks Laura Lin die ons aan het line dansen wilde krijgen. En bij de volgende plaat kan dat ook helemaal zo gebeuren. Dus ik zou zeggen, schuif tafel en stoelen aan de kant. Want hier is Billy Ray Cyrus en de Achy Breaky Heart. Yeah. 1992. Billy Ray Cyrus en de Achy Breaky Heart gaan naar het Spotlight album. We kregen via info.nesforradio.nl kregen we een e-mail van Mieke van Alve uit Soesterberg. Zij is al een tijdje fan van de zangeres Aston Shepard. En wilde graag iets horen van haar debuutalbum wat in 2008 uitkwam. En dat album heet Sounds So Good. Ze heeft vier nummers van het album uitgekozen. De eerste twee ga je nu horen. Dat is Sounds So Good en daarna I Ain't Dead Yet. Dit is het Nashville Spotlight album. Spotlight album Sound So Good van Aston Shepherd op bezoek van Mieke van Alven. Wil je nu net zoals Mieke aan ons laten weten wat jouw favoriete album is? Stuur ons dan een e-mail info.nashvilleradio.nl is ons e-mailadres. Vermeld erin eventjes om welke artiest het gaat, welk album... en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Je kunt ons ook een voicemail, sms of whatsapp sturen... en dat doe je dan naar 06 428 75. Of voor buiten Nederland is dat plus 31 6 428 443 75. Gaan we nu even naar de digitale brievenbus weer. En daarvoor blijven we in Nederland met een nummer van John en Nienke. Er wordt druk geschreven aan nieuw materiaal... maar het nummer wat je nu gaat horen staat vaak op de setlist van dit duo. En nu hebben ze ervoor gekozen om het uit te brengen en dat doen ze goed. Wat klinken deze stemmen toch mooi samen. Dit is Believing. I don't remember how I got here When my rose-colored glasses disappeared Sometimes my finger they can lose touch. Start letting go of everything I love. When I got the feeling that my prayers have hit the ceiling, and those are darker days. keeps safe here, held in your hand. And when I'm broken, you put me back together again. And all that I once was, and all I could be, when I've forgotten, babe, you remind me when I got the feeling tijd geworden voor wat klassieke country.